je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu, echt. Ja, Sinterklaas hier. Zijn er misschien nog stoute kinderen? Zeg, eh, hou eens op joh, het is al lang 5 december geweest. Kom op, move nou. Ho, ho, ho, ho, ho. Ah, dat klinkt al veel beter. En dan nu, extra weekend. city dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in the century's anxiety. Yes, it craze on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the 38s in your country. He takes a manner of pills and piles up of spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. touch with his own mortality. bespeur een lijn. Ik ook. Ja hoor, <laughs> dat is hem. Het is de lijn die een opwaartse beweging maakt richting het glazen huis 2006. <laughs> is the most wonderful time. Ondertussen flikkert hier een kerstverlichting van het plafond naar beneden. Er hing een prachtige kerst... Nou, nou, het, is, het een lichtgevende kerstklok, maar eigenlijk lijkt het meer op een... Um... Er valt gewoon echt gewoon een hele heftige lamp op iemand. Gaat het? Gaat het, meisje? Met die laarzen? Wat, wat, wat, gebeurde, er precies? Nou, <laughs> ik dacht, neem lekker een chipje en dan <laughs> kreeg je een hele kerstklok op je hartjes. <laughs> Nou ja. Nou ja, is kerst goed begonnen voor je? Nou, je zit er middenin, hè? nou, eigenlijk zit kerst midden in haar nu momenteel. Want die hele klok die... Eh, nee, valt mee, valt mee. Ik hele de tering, hè? Wil je wat water? Ik eh, wil bij deze dan wel officieel eh, het statement maken, Gerard. Het is een bloed ben. Ja, maar we hadden toch niet anders verwacht ook? Nou ja, maar dat het zo erg zou zijn. Ik bedoel, eh, de studio ziet er nu echt uit als een uitdragerij met al die eh, <laughs> lampjes. Nou, zo voel ik me ook. Ik dacht dat er in de eh, afbraakwijken waar ik vandaan kwam vroeger dat het daar erg was. Maar dit is... Het lijkt een beetje alsof we weer eh, in het voetbal eh, elftal, eh, alsof weer het Nederlands elftal weer aan het voetbal is. Er hangt hier zoveel licht nu dat we moeten uitkijken dat hier geen Boeing gaat landen vanavond. Nee. <laughs> kan echt niet nou goed, uur nummer drie van Extra Weekend. 8 over 9. En nou, ook dit uur weer echt de ene tractatie volgt op de ander. Het is echt schier onvoorstelbaar. Het is niet bij te houden, lieve mensen. Dames en heren, jongens en meisjes. Wat er allemaal gaat gebeuren in dit radioprogramma is werkelijk onvertelbaar. Het is niet te filmen. En toch staat het iemand met een videocamera. Ja, die maakt hier zijn eigen horrorfilm. Oh, sorry. Wat, horrorfilm. Ja, waarom, waarom wordt eigenlijk gefilmd vanavond? Nou, omdat eh, deze eh, man is te gast eh, hier. we worden gefilmd omdat iemand maakt hier zijn eigen horrorfilm, denk ik dan oh, toch. Oké. En die ja, binnenkort op Marktplaats. Ja, nee, ik, heb, ik heb even eh, jouw rode kruisshirt aangetrokken. Ja, sorry nog voor het kruis. Dat klinkt helemaal niet fris natuurlijk. Nee, dat is het ook niet. Het shirt wat ik aan had, er zaten zweetvlekken in omdat het onder een trui zat. En toen ging al die kerstverlichting aan. Zeg jij, nou, ik heb wel een rood kruisshirt. Nou, fijn. Ja, sorry. En dat er staat inderdaad heel groot een, eh, een tamponmerk op. Heel leuk. Maar ik heb wel heet nieuws. Vertel. Ik heb heet nieuws over Scarlett Johansson. oh, wacht. Ho, in dat geval zeg ik... Nee. Scarlett Johansson eindelijk klaar voor eerste naakscène. Oh! ja! Het is zover. Scarlett Jansen heeft aangegeven mentaal, lichamelijk nog niet, maar dat komt wel... klaar te zijn voor een film waarin zij een, uh, dus naakt op het witte doek zal verschijnen. Het moet volgens haar wel de juiste filmrol zijn. Bij voorkeur een artistieke Europese productie. En ja, daar heb ik ook planken eh, vol van thuis. ja, <laughs> hmm, dat moet een halve liter zijn. Hmm, oh, dat is Inspect Her Gadget 2, hè? <laughs> Wat? Inspect, Her, Gadget. Oh, ja. Dat vind ik ook zo'n leuk dingetje van bekende filmtitels inderdaad. Free My ehm, Willy? Ja, ja, Your Asic Park, dat soort dingen. In and out and in again. Je, je, bent echt op de hoogte, Cliffbanger. Jeetje. Ja, nee, ik ben... Uh, Missionary Impossible? Clipbanger was het trouwens. <laughs> Clipbanger. nou, eh, tot zover dit gedeelte. Binnenkort dus Scarlett Johansson, Naked. Ja, nou, ik kijk er nu al uit. Een spannend muziekje. Namelijk dit. Nee, die hebben we al gehad. Die hebben al gehad, hè? Eh, viel helaas een kerstklok oh, nou. op iemand toen. Ja, of je dat nou weer wil draaien, dat muziekje. Kijken wat dat nog een keer kan gebeuren. <laughs> Straks, <laughs> gaat valt hij dan weer? Ja, het is echt een zootje, lieve luister. Sorry hoor, maar dat, is, dat komt allemaal door die meligheid. En die, die, het is die ontlading ja, van die stemming van het glazen huis. Dat is het echt, want het was echt zo'n enge week. Of tenminste, een zenuwslopende week. Ik heb niet kunnen slapen. Eh, nee, ik heb ook een slapeloze nacht gehad. Ik heb niet kunnen eten. Nou, dat is dan een eh, mooie voorbereiding dus voor ik je. heb eigenlijk al... Eh, eigenlijk, ben er helemaal klaar, voor. <laughs> Het glazen Het is voor jou afgesloten. Hup, op naar de paas. Dus alleen maar even het raam om me heen te plaatsen en klaar is <laughs> ja. Nee, het, eh, mocht je het hebben gemist, dank voor alle stemmen. Wat, was het nou? 245.000 stemmen zijn uitgekomen. Ja, ik ben de fax even kwijt, maar... onvoorstelbaar. En allemaal om te kijken welke 3 d shockjes het glazen huis ingaan... voor Serious Request 2006. Dat begint over 11 dagen. En we gaan in dit geval dan samen met het Rode Kruis actie voeren... voor slachtoffers van landmijnen. Mooi. En eh, we zijn eruit. <laughs> Giel, Gerard en Sander. Yep. Dus, eh, nou ja, kijk, je hebt al een keer met Giel eh, daar een, een, week doorgebracht. Nou. Sander Lantiga die, die gaat het voor het eerst meemaken. Het, volgens mij gaat het weer prachtige radio opleveren. Ja, ik zag de paniek in zijn ogen. Dat vind ik wel mooi. Dus we gaan van de week even uit eten met z'n drieën. Hebben we al besloten en het nog kan. een beetje elkaar snuffelen en zo. Heel <laughs> Komt goed. <laughs> nou, ik, eh, ik, eh, spannend, 235.000 eh, stemmen zijn er trouwens. Dus, Oh, nou kijk even. Hè? Ja, nou, en om dan eventueel enigszins voorbereid te zijn, Gerard... stel ik voor dat je vanaf nu aan ook geen bier meer drinkt. Oh. Wat dan? Nou ja, dat mag, mag in het huis ook niet. Dan mag ik ook geen koffie. Nee, ik heb een verrassing voor je. Wat dan? Wortelsap. Heerlijk. Nee, geintje. Heerlijk. Heerlijk. Nou, lekker havenkoekje erbij en we hebben de EO vrijdagmiddagborrel hier. Nou, dat is het enige nadeel van zo ontzettend veel mensen in de studio. Het bier is op. Ja, dat is, In de geschiedenis van dit programma nog nooit gebeurd. Ik denk dat er zo drie voor twaalf Excel bellen dat ze mogen beginnen om eh, kwart over negen. Want hoe moeten we dit programma nu vol krijgen? Geen idee. If I told you you were beautiful I need from you.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 You can be my baby, when amaze me. Ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Eh, bij Breaking News op CNN. Um, is Justin. we moeten stoppen met dit programma vandaag. Zullen we eerder weggaan? Ja, gewoon nu. Om kwart voor tien? Ja, of, nu? Nee, want we hebben nu iets heel leuks. Namelijk? Nou, we hebben een ongelooflijke heftige mix. Volgens mij gaan de gasten nu zelfs al Zelfs de gasten gaan <laughs> weg. Dat is hier aan de hand? Ja, die zijn natuurlijk bang dat ze nog een kerstklok op de harsens krijgen. Het was een ongeluk! Bedrijfsongeval volledig voor... Ja, nee, eh, anders uh, zetten we gewoon de boel uit na de mix. Gewoon weg? Ja, gewoon klaar. En dan, eh, want ik, ik heb, heb, jij die noodband wel eens gehoord? Als je, dus, als je, dus, heel lang stil bent, dan gaat er dus ergens een bandje lopen. Echt waar? Een cassettebandje? Ja, en dat zijn van die dingen die worden eens in de, in de vijf jaar of zo worden die ververst. Dus dan krijg je vaak echt van die... Ja. Dat soort dingen. Ik ben nou benieuwd hoe die klinkt. je wil gewoon echt... Nou, nee joh. Waarom niet? Het is allerergste is dat onze topproducer heel, heel heftig jaar zit te Ja, ik wil het wel meemaken. Wat ben je nou voor onprofessionele man? Nee, ik wil het gewoon meemaken. Jij zou nu als regisseur moeten gaan oh, zwaaien. Oh, nee, jongens, nee, dat een beetje, professioneel. Als je aan het eind van de maand je salarisstrookje ziet, dan weet je weer waarom je het doet. 3FM, Serious Radio. Nou, dat heb ik echt nog een beetje niet gehad, man. Sorry. <laughs> Het zit waarschijnlijk ergens tussen al die gamma-folders en, eh, en, en HEMA-aanbiedingen. Die, oh, doe ik hiervoor? Nou, eh, dat is het. Hè? Ik ben wat eerder thuis. Nou, twee platen over negen, oftewel 18 over negen. Hoog tijd voor de inhoudsopgave gedaan door de, de Gerard. Jeez, ik begin echt ook zwaar te moeten. We moeten eerder stoppen. Het is echt klaar nu. Van de mix. Operation DJ Sandstorm. Sandstorm heeft zich helemaal de tering gezocht... op de volgende platen die achter elkaar komen in de mix. Robin S, Love for Love, Doobie Brothers, Long Train Running... Rob Bass en DJ Easy Rock, Get on the Dance Floor... James Brown, Get Up After That Thing, Destiny's Child... Lost My Breath, die lucht. Gorillas Dare and Killing Joke, Love Like Blood. DJ Sandstorm in de mix. DJ Sandstorm. Sing it now! Generation DJ Sandstorm met in uh, ja, de juiste volgorde, hoor u? Robin S, Love for Love, The Doobie Brothers, Long Train Running, Rob Bass en DJ Easy Rock, Get on the Dance Floor, James Brown, Get Up Off of That Thing and Dance You Feel Better. Destiny's Child and Lose My Breath. Die lucht! Die lucht! Gorilla's There and uh, eh, Killing Joke, Love Like Blood. Nou, echt chapeau, chapeau, chapeau, Dan weer Francis voor muts. En dan nu. Zullen we het gewoon proberen, Veenstra? We gewoon eens kijken wat er gebeurt als je een paar eh, tellen gewoon even niks doet. Ja, voor alle duidelijkheid. Eh, ergens in eh, dit Hilvense mediacomplex staat dus een oude bandrecorder, denk ik dat het is. En die springt dan aan als wij een tijdje stilstaan als een soort nood iets. Ja, stel dat hier ooit een keer een bom opvalt of de, de, de stroom vliegt eruit omdat we de circuits te veel hebben overbelast met kerstverlichting. Hè? Precies. Om er wat te noemen. Niet heel, niet heel onbedenkelijk. Alles is mogelijk. Dan gaat er dus na een paar seconden stilte ineens ergens zo'n band lopen en nou ja, ja, eh, ik ben wel benieuwd hoe die klinkt. Zullen we gewoon even kijken? Gewoon stil, en dan merken we wel. Kijken wat er gebeurt. hebben kapot gemaakt. hoort een opname van Elvis Presley, een van de noten uit de jaren 50. Wij hopen de transmissie uit de studio van Hilversum 3 binnen enkele lutte minuten weer op te kunnen pakken. Oh, oh. Wat gebeurt hier nou? Een rare band zeg. Nou ja. Pik je toch even mee. Nou. Um, nou daarop gesproken. <laughs> Eh, dan wil ik nu ook eventjes nog graag een applausje voor de klapband. Ja hoor, ja, is die jou. en eh, in de kamer hiernaast staat nog steeds Room. En die gaan zo nog een liedje doen. Ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Maar tot die tijd... Een spannend muziekje. En de 3FM mega hit hè, van volgende week. Ook dat is het. Ja. Ik mis die vormgeving al. All good things come to an end, Michiel. 3 nieuws, Gerard. Ja, ik heb hem alsnog gevonden. Kijk eens! ja nou, dat is er toch heel subtiel in verwerkt, hè? Nou, alsof je het al jaren van tevoren had gemonteerd. Nelly the Elephant Fortado en All Good Things Come to an End. Zo is het. Eh, shirt update, hoor ik zojuist. Een shirt update? Is het zover? Is het t-shirt nou, klaar? <laughs> nee. Nou, ik, ik merk dat vooral vandaag ongelooflijk veel sms'jes binnenkomen op 4 keer 3 Waar de shirts blijven. De waar de shirts blijven. Ja, dat, dat ben ik. Dus Anders krijg ik je aandacht nooit. Ik, ik stuur al mailtjes bij de vleet en je antwoordt niet. Ik denk, nou, de sms met 3333. waar blijven de ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirts? Ehm, of zal ik zeggen... Naakt, de... naakt in een vrachtwagen? Ik kan doen. Ik krijg een beeldje van iemand die naakt in een vrachtwagen zit. Waar blijven die t-shirts? <laughs> ja, maar dat is dus zo vervelend. Ik bel iedere keer die drukkerij. En wat je dan hoort is dus... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, dat is, <laughs> ja, dat is ja, <laughs> druk, druk, druk, niet aan. ja, erg is dat, hè? Ja. ja, we zijn een drukkerij. Ja, heb je niet even... Wanneer blijven die shirts nou? Ja, sorry, we zijn druk. Nou, let op. Dan is dit ook wel een heel aardige. Bij gebrek aan de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirts geven wij nu weg een plek op de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirts wachtlijst. Nou, dat pik je ook mee hoor. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Nou, het is al bijna zover. Het is nu half tien en zo meteen is het bijna tien uur. En dan komt toch echt eh, die eh, enige echte... Ik zal kijken, ik wat, ik kijken wat ik voor je kan doen. Hij was me net voor. Request. Request. Dus eh, stuur maar een smsje naar 3333. Ik herhaal 3333 en vertel nou, wat jij wil horen. Oh. Nog een keer hoor. Ja. Wat jij wil hoor. 3-3, 3-3. En dan komt het allemaal goed. Ja, nou, eh, niet helemaal. dat nou, nee, want we in eerste instantie is natuurlijk... Eh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En daarna komt het misschien allemaal helemaal goed. Zo is het. Spannend, hè? Zullen we een telefoontje opnemen? Telefoontje? Leuk. Hallo, met radio. Ja, hoi, ik ben Niels. Niels! Hallo. hey, ik heb wel een verzoekje, want ik ben een paar uurtjes aan het rijden. Ik kan wel een beetje beats gebruiken. Aha. Beats? Uh, ja, die, eh, ik weet niet precies hoe dat heet, maar kas Cascade of zo met... Uh... Every Time We Touch. ja, precies, die. Nou, dat, dat meen je toch niet? Dan ga ik even, even keihard, dan kan ik even die vangrail een beetje afstand nemen. Jezus. En nou rammen ja, wat nou, jij wil. Dan zou ik hem meteen geramd hebben. Maar... <laughs> nou ja, Niels, ja? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, wat ik geramd, Niels. <laughs> Nou. Dankjewel, hè. Jo. Dag, Hoi. dag. Met de radio. Hi, met Sander. Sander! Hey! Oh, nou zeg het maar. Ah, ik ken geen uh, Damien Rice draaien. Je denkt ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Het is bijna weekend, laten we eens even vrolijk even, uh, dat vol, weekend Zeker. <laughs> nou ja, eh, hij staat op de lijst voor de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request, Sander. Ja, is goed. Dan kijken jullie eventjes, joh. Hoe raad je het zo? Ja, ze leren snel. Dat is... Eh, dat gaat goed. goed. Ondertussen... In de gang. Van Extra Weekend... Room! Ja, en ze gaan nog een liedje doen! first thing he'll say, Why don't you believe what I say? Next thing he'll say, Your friends never like me anyway. Now it's a given. Just listen, I really don't need this friction. Baby, in my addiction is solely and only be with you. Ask my friends, and they'll tell you that I always stay true. True. When I heard the thing had never paid much attention. I thought it was a jealousy. Come on, girl. Over you and me. Come on, girl, you ain't seen it right. Did you think I was blind? Did you think you could fly? You know it's about time, boy. I'm gonna have to break your conscience. I'm have to break your conscience. So look into my eyes, baby, and tell me all your lies, honey. But here comes a surprise eyes. First things he'll say, Why don't you believe a word I say? He'll say, Your friends never like me anyway. Next thing he'll do, give me diamonds, treat me like a fool. But this time he'll pay. He ain't never gonna get away with it, uh-huh. with it, uh-huh. with it. Oh, oh, come on, open up and give me what you got. You're looking kinda hot to me, but outside it's only six degrees. I think it's getting hot up in here, damn. Every time you tell another lie, your nose grows a little like Pinocchio. Whoa. So look into my eyes, baby, right. and tell me all your lies, honey. No. Don't make another sound, no, no, no, not this time around, baby. You're busted, you've been found out. First thing he'll say, Why don't you believe a word I say? Next thing he'll say, Your friends never like me anyway. abusing me, using me like I broke your heart. When you and your friends but the ones breaking y'all apart. From the start, I knew I was in love with the woman. You began walking and talking and mocking while you shouldn't. While you should. So look into my eyes, baby, and tell me all your lies, honey. You're busted, you've been found whoa, whoa, whoa, fool, but this time he'll pay. He www.room.com, single is out, get up, ja, go doet get hij het weer, hè? Room. In the house. Dank jullie wel, jongens. Wel. Het was, eh, het was een feestje. Mhm. Kun je zeggen. Nog onze excuses voor alles. Ja. Normaal is het een heel gestructureerd programma. <laughs> Als er iets van kerstverlichting op jullie hoofd valt... de schadeformulieren liggen bij de uitgang. Dus, eh, Precies. Gaan we allemaal regelen. Wordt gewoon uitgekeerd. Ja hoor, net zo makkelijk. Zullen we nu eens gaan doen? Plaatje? Koffie? van Roem. Dag, dag, Ik zag ook een zwarte... <laughs> nou ja, dat is echt Sorry. te fout. Nee, hij was zwaar goed. they just left the building, thank you very much. Stond er nou een fles wijn in zijn jas? Ja, ik zag ook iemand een fles wijn hier weglopen. Het gebeuren toch rare dingen vanavond. Rare avond. Het, is, lijkt wel eh, kerst. Nou, inderdaad. Extra weekend. Dat, dat, daar, daar kun je iets met kerst mee doen. Ex, extra, extra, eh, weekend. Alleen die A moet weg. Dan heb je kerst. Kerstweekend. Kijk nou eens, kerst. Hoe bicht? <laughs> nou, ehm, we lopen echt ontzettend uit. Eh, hè. Het, is, het is alweer uh, tien over half tien, ja. Nou. Normaal gesproken hadden we dit al twintig minuten geleden afgerond. Maar eh, zo niet vanavond. We zitten namelijk middenin <laughs> het ringtone-spel. ja, Het, klinkt lijzig, want we hebben er nog steeds geen mooie aankondiging voor gemaakt. Nee, maar dat vind ik wel goed zo. Weet je, dat is een beetje stijl. Dat we dat zelf vormgeven met onze eigen mond. Het ringtone-spel. Ja. Ik wil helemaal niet weten wat jij met je mond kan vormgeven, Gerard Ekdom. <laughs> Gadverdamme, you make me puke. Nou, eh, nou. het is, eh, dames en heren, een beetje tijd voor het ringtone-spel. Wat is ook weer het ringtone-spel? Nou, we hebben, nou ja, we... Michiel heeft vanmorgen op het Centraal Station, waar hij woont... heeft hij eh, met een bandrecorder rondgelopen. Ho, ho, ho, achter het Centraal Station. Oh ja, achter, het, sorry. dat is toch wel een, heel andere buurt. Ja, en ehm, daar heeft hij twee voorbijgangers opgenomen waar toevallig bij het mobiele telefoontje afging. Echt, een staaltje timing hoor. Nou, echt. Ondergaat. Echt. En eh, wat voor categorie dit keer? Nou, eh, gewoon... Eh, hits? Hits en knijters. Okay. Dus die spelen we door elkaar af. En ehm, ik zit alleen nog even met één ding. Wat is in de vliegende neuk de prijs die we weggeven? Oh, wat Domien. zullen we weggeven? Domien, dat is toch een enorme verrassing voor iedereen. Want we weten dat zelf is, is, zo, nee. Nou, ik vind, er is net iets naar beneden geflikkerd. Ja, Als we dat nou ja, weggeven. geven weg. Een lichtgevende kerstklok. Nog een hele mooie doos met een paarse strik eromheen. En wat daarin zit, is voor de winnaar van het ringtoonspel van vandaag. Nee, maar we doen gewoon... En die kerstklok er ook bij. Ja, en de kerstklok. Die Ligt eigenlijk toch nog een beetje... Ik, ik, vind hem, ik vind dit één grote tepel. Vind je niet? Ja, als je zo kijkt wel. Ja. En als je is een eikel trouwens. Maar kijk, het is gewoon een nou, dopje. Nee, nee, niet zo'n eikel. Nee, zo'n zo tuutje uit zo'n condoom. Oh. Ja, inderdaad zeg. Nou, ik heb er weer helemaal zin in. Zie de al hangen al. De ringtones. Ja, ik herken er een. Ah, is makkelijk deze hoor. 0909-1336 als je ze allebei herkent. Hè? Want voor één West we het niet. En girl. <laughs> Daar lijkt het op, hè, dat hele ding. Het is er niet. West and girl. West and girl. Nou, als je denkt, hè, gelukkig dat is afgelopen. nee! Met de radio, goedenavond. Hallo. Hallo. Nou, mooi. Schrok zich heel de tyfus. Hallo, met de radio. Hallo. Ja. Hallo. Met Bert. Bert! Hey! <laughs> nou, uh, Bert. Ja, ik hoor alleen Madonna met Jump, maar... Dat is ja. goed. Ja, ja, die is binnen. Ja. Maar... Ik kan hem even in de verkorte alleen Madonna-versie laten horen. Ready to jump, get ready to jump. West and go West and go Nou, dat is... Uh, better off dead The gun in your hand is blooded at your head You think you're mad, too unstable Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant In a west end town Call the police, there's a madman around Running down, up and down Doing dive bar in a west end town Dan haak ik af, sorry, maar het ging toch... Uh... Nee, dat is goed, um, um, um, Bert. Uh, ehm, Bert. Ja, Bert. <laughs> maar niet goed genoeg, want ik heb er maar één gehoord. En dat ja, is die andere weet ik niet. Nee, ja, maar wacht. Ik vind, eh, we zijn zo mild vandaag. Ah, eh, Bert, we, laten jou nu alleen het fragment horen van het andere eh, liedje. Ja. En daar kom je ook achter, wedden? Oké, ik ook. Bert, Bert, ogenblikje hoor. Ja, ja. ja dat is toch, dat het wel heel makkelijk. Ja, maar dan kunnen we gewoon verder. Ja, maar dan kunnen we toch het hele spel net zo goed gewoon afschaffen. Als we het zo kunnen spelen. Je hoort, je hoort er geen flikker van. Het is niet te herkennen. ik, sta dus uren op dat tochtige perron. Die twee dingen op te hebben. Ik mis dat Jongens, door elkaar. Zullen we maandag even de redactievergadering ja, Ik vind het zo onprofessioneel weer. Ja, maar het is toch heel... Ik vind, ik het, kom nou. Hallo, het is december. Kerstmaand. Nou, het is, het is toch een spelletje. Ja, maar het is toch... Nou, Bert, toch ehm, hier is het fragment nummer 2. Oké. Kan toch niet dit? Lachelijk. Als ga je toch even meezingen? Dan zeg je gewoon dat Robbie Williams is. Oh, oh, oh. Ik nou, nou, Williams. Nou, waar haal je het van man? Hoe heette het nummer? Oh ja. Eh, oh ja. Ah, Liefdeslichtjes. Love Light. Love Light is hartstikke goed. Al die kerstklokken zijn voor jou. Geweldig die paarse doos waarvan niemand weet wat er nou eigenlijk in zit... en waarom we hem überhaupt weggeven. Maar ja, hij staat hier toch maar in de weg! <laughs> Is dat die pizzadoos? Oei, oh, dat is leuk, met een paar slinter eromheen. Ja, leuk toch? Je hebt een oude pizzadoos gewonnen, Bert. Nou, geweldig. Pik je toch even mee, hè? Ja. Pizzadoos van me. Jongen, jongen. Hey. dat zijn uh, dan 60 gelukkige minuten bij elkaar. <laughs> en dan maken we er een happy hour van. Wat een strak plan, hè? Nou, zeg. her smile and the meaning of style is a night out with the boss. Where you win or you lose, and it's them who choose. And if you don't win, then you've lost. What a good place to be. Don't believe it. Cause a different language and it's never something to me. Don't believe Oh it's never to buy you all a drink. And if we ask all the questions, when you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe I have to speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe I have, oh no, cause it's never been happened for me. a good place to be. Iedere zaterdagavond en nacht. Ministry of Beats. 3 voor 12 White Noise. En Los. Met Edwin Diergaarden. Ik heb de beste beats om alvast in het ritme te komen voordat je op stap gaat. Dave Clark. You're listening to White Noise on 3FM. Lucien Ford. Van Roog tot Roger Sanchez. Ik geef je de heetste dance tunes. En de strakste DJ-sets. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur. 3FM BPM. Details? 3FM.nl 3FM. sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky.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 Nou hè. Ehm, voor het vergeten veel vragen binnen nu op, eh, op de sms. Ja. Wie gaan er eigenlijk het glazen huis in? Nou, oh, Gerard, ja, ja, mensen die komen terug eh, van, een, van, van werk, konden ze niet eh, luisteren. Hebben in Duitsland gezeten. Nou, daar wil je niemand aan. Duitsland! Voor super Want ik krijg een hartaanval hiernaast. naast leuk. Heel leuk. Het gek. Ehm, nou ja, wie zit er in het glazen huis? Ehm, Jij? nee, laten we beginnen bij Giel Belen. Giel Belen zit erin. Heel goed. Sander Landinga zit erin. Heel goed. En ik. Nou, mooi. Weten we dat ook weer? Ja. Kunnen we gelijk door naar andere zaken. Namelijk, um, ach, kijk eens, wat hebben we daar? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Wow, zo. Op je hebt ehm, een hele lijst met uh, requestjes nou. in jouw eh, handen en met jouw magische vinger. Oh. Nou. <laughs> Met magische vinger ga ik langs al die platen en jij zegt stop en dan stop ik. Stop! Zo. Dat was een indrukwekkend. Hij komt binnen. Oh! <laughs> Ja, is wil niet eh, weten waar hij op gestopt is. Nou ja, eigenlijk wel, want dan kan ik hem ook... so eh, horny. Nee! Van de Two Life Crew. Heerlijk. Even kijken wie dat aangevraagd heeft. Nou de mijne wil me terug staat erbij. Waarom? Hallo? Oh, eh, een nou, vrouw! Een vrouw! Met wie? <laughs> Met Jolanda Sweetje. Jolanda! Dag heren. Is het echt waar? Ja. Ja, de geruchten gaan, hè? Miso <laughs> horny. Ja, maar wat is het verhaal? Je, je ex wil je terug of wat is er aan de hand? Eh, hij wil me wel graag terug, ja, dat klopt. Maar wil jij dat ook? Nou, als ik deze eh. plaat zo, uh, zo ziet die ze erbij ja. aanvraagt... ligt ze er helemaal... ja. hè? Ligt ze ook klaar? <laughs> nou, nou, hè. Bodige opmerking dan weer, jammer. Maar gaat het gebeuren? ik moet hem eerst eh, spreken, denk ik. Oh, nou ja, ik hoor zojuist dat er zometeen een fax gestuurd gaat worden die kant uit. <laughs> en eh, als hij 3FM aan heeft, dan is de boodschap wel duidelijk. Eh, ehm, heet hij ook Max toevallig? Nee. Dan krijg je Max Don't Have Sex With Your Ex. Oh ja. Ah. Nou goed, Jolanda, ik heb goed nieuws in dat kader, want hier is hij. Ja! Je krijgt een Ik zou kijken wat ik voor je kan doen t-shirt. En niet cool, te veel springen, want dat geeft van niet lekker. Kun je ook als boek gebruiken, hè? Zo jammer opmerking weer. Nou, nou, veel plezier met je shirt. Dag. Dankjewel. Dag. Dag. Tot zover uh, extra weekend. Nou alweer? Ja, hè? Ik begon het net een beetje naar mijn zin te krijgen. Ik zit er ook net lekker in. Ik, uh, we bellen die voor 12 Excel. Het wordt wat later. Ik eh, spreek je vannacht. Tenminste, de luisteraar, jou niet. Succes, hè? Dag. Dag. zoals je bent, want jij bent uniek en wij zijn uniek. Maar hoe uniek vind je baas jou trouwens? Kom voor jouw unieke offersbaan naar uniek.nl. Pst, internetter, kijk eens. <gasps> Ja, dat is schrikken, want met een Tiscali ADSL 6 MB abonnement kun je tot wel 470 euro per jaar besparen op internet. 470 euro met Tiscali. Kun jij ook zoveel besparen? Vergelijk zelf en kijk voor de actievoorwaarden op overstappendoejezo.nl. Kijk nu voor vlinders in je buik op ddate.nl. Met een streepje tussen de d's. Ook tot 470 euro per jaar besparen op internet?